Freddy van met het NOS-journaal. President Sisi won de verkiezingen, maar de opkomst was laag, tegen de 50 De verkiezingen werden geboycott door de aanhangers van de moslimbroederschap... de organisatie van de afgezette president Morsi... en door liberale activisten. Zij vinden dat de voormalige legerleider zich heeft ontpopt als een dictator... die de rechten van burgers inperkt. Hij heeft duizenden tegenstanders laten oppakken... en honderden moslimbroeders ter dood veroordeeld. De Colombiaanse terreurbeweging FARC legt de wapens opnieuw tijdelijk neer. Tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen geldt weer een staakt het vuren, maakte de FARC gisteravond bekend. Die tweede ronde is op 15 juni. FARC heeft een open brief geschreven aan de presidentskandidaat die de eerste ronde heeft gewonnen. De beweging schrijft dat deze Zuluaga de binnenlandse strijd probeert aan te wakkeren. Het dodental door de overstromingen in het noorden van Afghanistan is opgelopen tot 81, zegt een plaatselijke politiechef. Zo'n 850 huizen zijn verwoest door het water en nog eens duizend huizen zijn beschadigd. Duizenden mensen zijn dakloos. Volgens de lokale politiechef komt er sinds de overstroming vrijdag te weinig hulp naar het gebied. Er is een commissie aangesteld die de hulpverlening moet versnellen. Rio de Janeiro krijgt de ernstig vervuilde baai van Guanabara niet opgeruimd voor de Olympische Spelen in 2016, zoals was beloofd. dat heeft de burgemeester van de stad toegegeven. In de baai worden de zeilwedstrijden gehouden. Olympische zeilers beschrijven de baai als een open riool. Ze zeggen dat ze er moeten laveren langs bankstellen, dierenkarkassen en plastic zakken. Het weer, veel bewolking en buien, mogelijk met onweer. Ook nu en dan zon. In de namiddag en avond worden de buien heviger en onweert het vaker. Er zijn ook plaatselijk hagel en zware windstoten mogelijk. Tot die tijd wordt het 20 graden op de Wadden en 22 tot 26 graden elders. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles.